Door onder meer stormen en veel regen in Duitsland. In Deventer bereiden ze zich voor op eventuele overstromingen. Maar tot nu toe valt het mee, ziet verslaggever Edwin van den Berg. Ze zijn natuurlijk wel alert en hebben sinds gisteravond en ook vanochtend... langs het laagste punt van de kade zandzakken geplaatst... waardoor er eigenlijk een extra verhoging is aangebracht... waardoor de kade op die plekken met 30% is verhoogd. De gemeente verwacht daardoor geen grote problemen. Wel kan de kade nog steeds overstromen. De politie in Breda heeft gisteren veel moeite gehad om een agressieve man onder controle te krijgen. De man liep met een groot vleesmes over een druk plein in het centrum. Agenten hadden een taser, pepperspray en een politiehond nodig om hem rustig te krijgen. De man zit nog vast voetballer Danny Blind heeft een nieuwe baan. Hij is nu lid van de Raad van Commissarissen van Ajax. Zij controleren het bestuur van de club. Blind vervangt Jan van Halst, die nu tijdelijk de directeur van Ajax is. En in Amsterdam schieten ze als paddenstoelen uit de grond. Tattoo shops. afgelopen tien jaar is het aantal plekken waar je een tattoo kan laten zetten in de stad verviervoudigd. Volgens tattoekoning Henk Schiefmacher komt het onder meer doordat het tegenwoordig veel normaler is om een tatoeage te hebben. En er speelt nog iets. Die hobby is er ook in één keer dat je allemaal hele kleine kutdingetjes links en rechts op je lichaam laat zetten. Een klein tekstje. En dan een tekstje zoals bijvoorbeeld dat je dat zelf kan lezen als het erop staat. Haal adem. Breathe. Weet je, ja, hoe de fuck, wat is dit voor een flauwekul? in Amsterdam zitten nu meer dan 400 tattoo shops. Het weer nog, vooral in het noorden In de rest van het land is het grijs en een graad of 9.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 I feel a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. I think Jamaican in the moonlight, sandy beaches, drinking rum every night. I like that sound It goes so easy with that rain falling down I think a tropical vacation this year Might be the answer to this hillbilly beer And voila, and misery.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 He only laughs and plays on Christmas holidays. Steals a kiss from every miss, a man with a mistletoe mustache. Nerves are all a tingle when he kisses them, they say the jingle, but the bells are not on Santa's sleigh. If your girl's acting weird and her lipstick is smeared, do take care, beware, beware of the man with the mistletoe mustache. the character is causing quite a stir. Get the lift with every gift, the man with the mistletoe mustache. Every critic's write-up says his personality makes the girls' eyes light up just as bright as any Christmas tree. Who always runs away right after New Year's Day. But who'll appear again next year? The man with the mistletoe mustache.